En dat is echt nodig, zegt het reinigingsbedrijf wij moeten natuurlijk af en toe stilstaan om wat, eh, wat containers te leveren. Eh, en dan is het toeteren, eh, het schelden, de middelvingers, ehm, nou, die zijn wel aan de orde van de dag. Ehm, dus dat is, vind, ik, nou, vind ik best wel kwalijke zaak inmiddels aan het worden. Bij een brand in een flat in het Franse Nice zijn zeven mensen om het leven gekomen. Onder wie drie kinderen. Het gaat om mensen uit dezelfde familie. De brand brak iets na tweeën vannacht uit. En het lijkt er volgens de politie op dat het vuur is aangestoken. Er is nog niemand opgepakt. De gevel van het stadhuis van Rotterdam is beklad. Op de poort voor de hoofdingang is rode verf gegooid. Inmiddels is de plek afgezet en zijn schoonmakers bezig om de verf weer weg te halen. De politie onderzoekt de zaak. Voor vijf bruidsparen is het zuur. Zij kunnen niet door de hoofdingang, maar moeten een zijingang nemen. En ook een groepsfoto op het bordes zit er vandaag niet in. Het heeft iemand ruim 40 miljoen euro gekost. Maar diegene is nu wel de unieke eigenaar van een groot dino-skelet. Het gaat om het skelet van een stegosaurus van ruim 3 meter hoog en iets meer dan 6 meter lang. Het dier leefde waarschijnlijk zo'n 150 miljoen jaar geleden. Volgens het veilinghuis in New York zijn de botten ook nog in supergoede staat. Now this animal is huge, which tells us that it was of an advanced adult age. There are no bite marks or any other signs of uh, a battle, so it's likely that it just died of old age. Het skelet heeft dus ruim 40 miljoen euro opgebracht en dat is een recordbedrag. Het weer, vooral in de ochtend nog volop zon. Vanmiddag meer wolken, maar het blijft droog. En het wordt zo'n 23 tot maximaal 27 graden. ZFM, verkeersupdate.